Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Indonesië zijn tien mensen bevrijd die vastzaten na de uitbarsting van een vulkaan. Ze werkten in een zandmijn op Java in de buurt van de vulkaan Semeru. Door de uitbarsting konden ze daar niet meer weg, maar de reddingsdiensten hebben hen in veiligheid gebracht. De Semeru is met een hoogte van bijna 3700 meter de hoogste berg van Java. Bij de uitbarsting vielen zeker twee doden. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Door de as en de vele regen is een dikke modderstroom ontstaan. Iedereen die naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen... moet zich maximaal 48 uur van tevoren laten testen op corona. Het Britse kabinet vindt dat nodig vanwege de verspreiding van de Omicron-variant. De maatregel geldt vanaf dinsdagochtend vroeg. Er zijn tot nu toe zo'n 160 gevallen van besmetting met de Omicron-variant gemeld in het Verenigd Koninkrijk. In Amerika is oorlogsveteraan Edward James overleden. Hij was de laatste nog levende officier van de Easy Company... een van de bekendste compagnieën van het Amerikaanse leger. Het boek Band of Brothers en de gelijknamige miniserie van HBO zijn erop gebaseerd. James was Joods en deed mee aan D-Day, de operatie Market Garden... en de slag om de Ardennen. Edward James was 99 jaar. Max Verstappen start vandaag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de derde plek. Hij lag tijdens de kwalificatie op koers voor pole position... maar raakte in de laatste bocht de muur en kwam niet meer over de streep. Verstappen zegt dat ze een rem blokkeerde. Zijn rivaal Lewis Hamilton pakte daardoor de eerste startplek. P2 is voor Valtteri Bottas. De race in Saudi-Arabië begint vanavond om half zeven Nederlandse tijd. Verstappen verdedigt dan in de strijd om de wereldtitel een voorsprong van acht punten op Hamilton. Het weer. Vannacht is het bewolkt en er kunnen buien vallen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Daarna opnieuw een grijze dag met af en toe een bui.